Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. In de Afghaan Kabul is onder zware veiligheidsmaatregelen de begrafenis aan de gang van de vermoorde oud-president Rabani. Zijn kist staat opgebaard in de tuin van het presidentiële paleis. Onder de aanwezigen zijn president Karzai en delegaties uit het buitenland. Tijdens de ceremonie ontstond even paniek toen schoten werden gehoord. Later bleek dat die waren afgevuurd door veiligheidstroepen om de opdringende menigte belangstellenden te verspreiden. Rabbani werd dinsdag gedood door een bom die zat verstopt in de tulband van een man die zich uitgaf als Taliban-vertegenwoordiger. Rabbani was voorzitter van de Hoge Vredesraad die onderhandelt met de opstandelingen in Afghanistan. De Taliban hebben tot op heden geen commentaar gegeven op de aanslag. President Saleh van Jemen is terug in zijn land, dat meldt de jemenitische staatstelevisie. Hij werd de afgelopen drie maanden behandeld in Saoedi-Arabië nadat hij ernstig gewond was geraakt bij een aanslag op zijn paleis. In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen Saleh, die al ruim 30 jaar aan de macht is. Dinsdag werd er na een aantal dagen van extreem geweld en staakt het vuren bereikt, maar dat hield maar een paar uur stand. Opvallend is dat de strijd van de laatste dagen vooral gaat tussen militairen die loyaal zijn aan Saleh en militairen die zijn overgelopen naar de oppositie. Daarvoor waren het vooral protestdemonstraties die met harde hand werden neergeslagen. De nieuwe president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, sluit een faillissement van Griekenland niet uit. In een interview in het Financiële Dagblad zegt Knot dat hij er lang van overtuigd was dat Griekenland niet failliet hoefde te gaan, maar dat hij nu minder stellig is dan een paar maanden geleden. De uitspraken van Knot zijn opvallend, want het ligt gevoelig om in het openbaar te speculeren over een faillissement van Griekenland. Dan het weer, afwisselend stapelwolken en zon en vanmiddag alleen heel plaatselijk een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen afrit Haarlem-Zuid en Knopend Raasdorp 2 kilometer.